Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken liggen er minder dan 1000 coronapatiënten op de intensive care, namelijk 963, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In de afgelopen 24 uur zijn 112 mensen overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM. Het kabinet komt met tijdelijke belastingverlichtingen voor ondernemers, onder wie ZZP'ers. Ze mogen onder meer tijdelijk van een lager salaris voor zichzelf uitgaan bij de belastingaangifte. Dan krijgen ze ook een lagere loonheffing. Het kabinet heeft voor de komende drie maanden 16,5 miljoen euro humanitaire hulp toegezegd aan de drie eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Bijvoorbeeld voor voedselpakketten. Op Curaçao alleen al zijn door de coronacrisis naar schatting 50.000 mensen afhankelijk van voedselhulp. Het kabinet heeft een pakket maatregelen aangekondigd om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. Tot 2030 is daar een bedrag van 5 miljard euro voor. Door het besluit kunnen er weer vergunningen worden afgegeven voor onder meer de bouw. Op alle kleine plastic flessen komt vanaf volgend jaar 15 cent statiegeld. Het gaat om alle flessen kleiner dan een liter, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Op blikjes komt mogelijk een jaar later ook statiegeld als blijkt dat er nog steeds veel buiten de vuilnisbakken terechtkomen. Op grote plastic flessen zit al jaren 25 cent statiegeld. En de eredivisie bestaat volgend jaar uit dezelfde teams. Dat heeft de KNVB besloten, nu het huidige seizoen door de coronacrisis niet kan worden afgemaakt. De degraderen en promoveren geen teams. Ajax wordt geen landskampioen, maar is wel aangewezen als nummer 1. Ajax en AZ gaan naar de Champions League. Feyenoord, PSV en Willem II naar de Europa League. Het weer, vannacht een graad of 6.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 Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleed. Now the young gun with the quick fuse, Now the young gun with the quick fuse, Now the young gun with the quick fuse, Now the young gun with the quick fuse, Now the young girl, the young girl, the young girl, the young I think to thunder.